uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor een tekort aan medische zuurstof in Oekraïnse ziekenhuizen. Het is niet veilig om voorraden van fabrieken naar ziekenhuizen te brengen als er gevochten wordt. En ook zijn er te weinig grondstoffen om zuurstof te maken. Volgens de WHO komen de meeste ziekenhuizen in Oekraïne binnen 24 uur zonder te zitten. In Berlijn zijn meer dan 100.000 mensen bij een demonstratie om solidariteit te betuigen met de Oekraïne. En Rusland op te roepen zich terug te trekken uit dat land. De betogers hebben Oekraïnse en Europese vlaggen bij zich. Ook in Tsjechië wordt massaal geprotesteerd tegen de Russische inval in Oekraïne. In Nederland is ook betoogd in diverse steden. In Amsterdam waren zo'n 15.000 mensen op de been. Rusland zelf is ook gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne. In 45 steden zijn daarbij meer dan 1400 mensen gearresteerd, zegt een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie. Premier Rutte heeft gebeld met de leiders van Polen, Slowakije, Roemenië en de drie Baltische staten. Op Twitter schrijft Rutte dat er gesprekken gingen over de sancties tegen Rusland en de levering van militaire goederen aan Oekraïne. Bij zware gevechten om het vrachtvliegveld Hostomel bij Kiev is een Oekraïns Antonov-toestel verwoest. De Antonov AN-225 is het grootste en zwaarste vrachtvliegtuig ter wereld, 84 meter lang met een spanwijdte van 88 meter. Het officiële Twitter-account van Oekraïne bevestigt de vernietiging van de Antonov. Dan nog wielrennen. De Nederlander Fabio Jacobsen heeft de Belgische voorjaarskoers Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. Hij versloeg in de sprinten Australiër Caleb Ewan en de Fransman Hugo Ofstetter. Jacobsen won dit jaar al ritten in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve. Het weer vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar 0 graden aan zee tot plaatselijk min 4 in het binnenland. Morgen is het een lange tijd zonnig. Later neemt vanuit het westen de hoge bewolking langzaam toe. Het blijft droog en het wordt 9 graden in het noordwesten...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 I'm in the back of a cab. And you're still on my mind, yeah, you're still on my mind. Oh my god, never felt so good in my life. Oh my, feel like it's the 4th of July. Under the moonlight, on the rooftop in the night.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 There's nobody left but the two of us. Hold tight, hold towards the light. You said, you said that you get your people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy.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 Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die Thomas geef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty?